12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De Nederlandse spoorwegen zijn er voorlopig in geslaagd om het skimmen van kaartjesautomaten uit te bannen. Sinds december zijn alle automaten voorzien van een nieuwe voorzet en daarna is er niet meer geskimd. Vorig jaar lukt het skimmers nog 467 keer om via NS-kaartautomaten de gegevens van een pinpas te stelen. Nadat de NS in augustus was begonnen met het aanbrengen van de nieuwe voorzetten, zakt het aantal incidenten naar nul in december. Vreemdelingen die bij een uitzetting gewelddadig worden... krijgen bij wijze van proef een gezichtsmasker op. Justitie wil zo voorkomen dat ze hun begeleiders bijten of spugen. Het komt steeds vaker voor dat uitgeprocedeerden geweld gebruiken... als ze het land worden uitgezet. Ook doen ze vaak op het laatste moment nog een nieuw verzoek om te mogen blijven. Minister Ballen wil daarom extra mensen inzetten... om ter plekke over zo'n verzoek te beslissen. Ook wil hij vreemdelingen die vaker geweld hebben gebruikt... tot ongewenst vreemdeling verklaren... Als ze dan na hun uitzetting toch weer terugkeren naar Nederland, zijn ze strafbaar. Vorig jaar zijn er opnieuw minder fietsen gestolen. Binnenlandse Zaken noemt een aantal van ruim 500.000 tegen 640.000 in 2008. Tegen fietsendiefstal zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen. Nieuwe fietsen worden voorzien van een chip. En er is een keurmerk gekomen voor fietsenstallingen en fietssloten. Het weer in Limburg nog bewolkt, verder zondag. Het wordt 10 graden langs de noordwestkust en plaatselijk 16 graden in het binnenland. Morgen meer bewolking, en dan wordt het 12 graden.